Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De terroristenleider van Al-Qaeda is gedood door de Amerikanen. Ayman al-Zawahri kwam afgelopen zaterdag om bij een droneaanval. Hij was een van de bedenkers van de aanslagen van 11 september 2001 in Amerika. Al-Zawahri was in april verhuisd naar de Afghaanse hoofdstad Kabul... en daar was de Amerikaanse inlichtingendienst CIA achtergekomen... vertelt correspondent Marieke de Vries. Daar hebben ze hem en zijn familie maandenlang in de gaten gehouden... waarschijnlijk vanuit de lucht met drones. En vorige week werd president Biden op de hoogte gesteld... dat ze hem konden uitschakelen. En daarvoor lieten ze Biden in de Situation Room een model van het huis zien. Zodat de president precies wist wat er ging gebeuren en met welke munitie. Want Biden wilde geen onnodige slachtoffers en voor zover bekend is dat ook gelukt. In het ziekenhuis van Zoetermeer gaat de spoedeisende hulp vanaf vandaag drie dagen in de week dicht. Dat komt door personeelstekort in het ziekenhuis. Het gebeurt wel eens vaker dat een spoedpost door acute drukte even geen patiënten kan helpen... maar zo lang en door personeelstekort, dat is nog niet eerder voorgekomen. De bedoeling is dat de spoedeisende hulp over twee maanden weer gewoon open kan. En in het zuiden van Frankrijk zijn 20.000 duiven zoek. De vogels deden mee aan een internationale wedstrijd... maar raakten waarschijnlijk van het padje door een onweersbui. Daar kunnen duiven niet tegen, zegt deze Belgische duivenmelker. Onweer, slecht weer, bliksem. Dat is dodelijk voor duiven eigenlijk. Die, die vliegen er niet in, die, die, zijn hun oriëntatie kwijt, die vliegen totaal verkeerd. De vogels zijn veel geld waard. Volgens duivenmelkers loopt de schade in de miljoenen. Slingers en taart in het torentje vandaag. Mark Rutte is vandaag officieel de langstzittende premier van Nederland. Verslaggever Roel Bolsius sprak met mensen bij de jongere afdelingen van politieke partijen. Onder meer de JOVD, de jongere tak van de VVD en Dwars van GroenLinks. Ja, wat ik goed vind van Rutte is dat hij spreekt met heel veel zekerheid en vertrouwen. En ik denk dat hij daardoor mensen ook wel gerust kan stellen. Ik denk wel echt dat het een hele goede bestuurder is. Ehm, dus voor nu echt de beste premier die we kunnen hebben eh, in, eh, in Nederland. Maar als je echt nu kijkt naar lange termijn beleid, een stip op de horizon... is het denk ik wel goed dat er eh, nieuwe gezichten in de politiek zullen komen. Je krijgt het weer nog. De dag begint overal vrij zonnig, maar daarna trekt het in het noorden dicht. Daar wordt het niet warmer dan een graad of 22.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 en dat hij een week geleden toestemming gaf om hem uit te schakelen. Een Nederlands meisje van acht is afgelopen weekend verdronken op een camping aan de Franse westkust. Ze kwam met haar haren vast te zitten in een afvoer op de bodem van het zwembad. Mark Rutte is vandaag 4311 dagen premier van Nederland. Dat is 11 jaar en ruim 9 maanden. Dat is één dag langer dan CDA-premier Ruud Lubbers... die tot nu toe het record had. En het weer, eerst zonnig, later in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba esta gitana yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana Yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana, lo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.